Dat zou staan in een anonieme brief die de Italiaanse ambassade in Tunis heeft gekregen. In Italië zijn ze nu op zoek naar een 42-jarige Tunesier die banden zou hebben met IS. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen op drukke pleinen. Vanmiddag werden nog twee warenhuizen in het centrum ontruimd na een bomalarm. De redactie van een krant had een anoniem telefoontje gekregen, maar er is niets gevonden. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië zijn vijf doden gevallen, onder wie drie kinderen. Ze zijn vermoedelijk gestikt door de rook. Dertig mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Het vuur ontstond op de vierde etage van het gebouw, met daarin onder meer een speelhal en een bioscoop. De oorzaak van de brand in Siberië is niet bekend. Het aantal maagverkleiningen stijgt explosief, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Uit gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat tien jaar geleden bijna 350 zwaarlijvige mensen de ingreep kregen. Dit jaar zijn het er naar verwachting meer dan 10.000. Artsen zeggen dat vaak te licht wordt gedacht over een maagverkleining. 8% van de patiënten krijgt te maken met complicaties zoals darmproblemen en haaruitval. Bovendien is de ingreep geen wondermiddel. Om af te vallen moeten de eetgewoontes worden aangepast. En wielrenner Peter Sagan heeft voor de derde keer de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De Slovaak was de snelste in de sprint. Elia Viviani uit Italië werd tweede. Arno De uit Frankrijk eindigde als derde. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt met kans op motregen. Vanuit het noorden opklaringen. Vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist.